12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In Hongkong zijn opnieuw tienduizenden mensen op de been... voor een demonstratie tegen de omstreden uitleveringswet. Regeringsleider Carrie Lam zei gisteren op een persconferentie... dat de wet die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakt... voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Tegenstanders vinden het uitstel onvoldoende. Ze eisen dat de wet helemaal van tafel gaat... dat Carrie Lam aftreedt en dat demonstranten die zijn opgepakt worden vrijgelaten... Hun belangrijkste bezwaar is dat de regering in Peking door de wet zijn greep op Hongkong vergroot en oppositieleiders kan aanpakken. De politie in de Spaanse regio Galicië heeft een netwerk van drugsmokkelaars opgerold. Een van de arrestanten is volgens Spaanse media de Turkse Nederlander Sadula U. Hij wordt gezien als een van de grootste heroïnehandelaars in Europa. In zijn auto vond de politie 7 kilo heroïne. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar het aantal cyberinbraken in het Russische elektriciteitsnet opgevoerd. Het doel was om te laten zien dat de VS kan terugslaan... als Rusland doorgaat met cyberoperaties tegen de VS, schrijft de New York Times. De Amerikanen zouden al in 2012 het Russische stroomnet zijn binnengedrongen. Het afgelopen jaar hebben ze ontwrichtende malware geplaatst... onder meer als vergelding voor een Russische nepnieuwscampagne... tijdens de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar. Ook Saudi-Arabië wijst naar Iran als dader van de vermoedelijke aanval... op twee olietankers in de Golf van Oman... Kroonprins Mohammed zegt dat Iran de schepen donderdag heeft aangevallen. Hij wil dat de internationale gemeenschap hard optreedt tegen het land... dat de aardsvijand is van Saudi-Arabië. Iran spreekt alle beschuldigingen tegen.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 Maar ik vind dit een hele andere stijl. Ik vind dit erg mooi. Ja, inderdaad. Goed gevonden. Heel goed. Ja, leuk. Heel mooi. Eh, wat gaan we verder nog doen, Marco? Nou, we hebben in het tweede nummer, of in het tweede nummer, het tweede uur van ons programma Jazz op zondagochtend van 10 tot 12. We hebben nog een paar bijzondere nummers. We gaan zometeen nog wat eh, dingetjes doen uit Zuid-Amerika. Oh ja, ja. Dat is ook jazz met een soort van samba erin. We hebben nog een eh, heel speciaal nummer. Dat is een wals. Dus eigenlijk een driekwartsmaat, maar dan met jazz. Ook heel bijzonder. Oké. Dan gaan we nog een beetje terug naar Nederlandse bodem. Want we hebben eh, onze vriend van de show, natuurlijk Dennis van Aarsen. Die spelen we ook in het tweede helft van dit uur. En die komt ook naar Haarlem, toch? Ja, die komt in september, speelt hij in Haarlem, in, eh, in, in, volgens mij in het theater of in de symfonie. Ja. Dat weet ik even. Maar die is uitverkocht al. Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Pas wel. nou, nou veel te doen. Veel te doen op eh, deze mooie zondagochtend. Absoluut. En, het eh, is Vaderdag en het is markt in Zandvoort. Jaarmarkt, hè? de jaarmarkt. De jaarmarkt. En wilt u nou weten hoe wij eruit zien? Dan zou ik zeggen, van, neem eens een kijkje op www.jazzzandvoort.nl. En dat is jazz Zandvoort met drie zetten achter elkaar. Nou, ehm, dan gaan we denk ik nu verder met Poppy. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, Poppy, ga je gang. Kom er maar in. Be light sleeping in the palm of your hand. You're bewitched and deep in is niet meer onder ons, Marco. Nee, eind vorig jaar is ze overleden, 13 december 2018. Ja. Nou. Maar je wordt wel helemaal vrolijk van, van zo'n liedje. Nou, absoluut. Absoluut. En wat leuk is, we hebben ook luisteraars buiten Zandvoort. Nee, niet. Jazeker. Ik had net, zag ik even, dat eh, ook een outdoor luisteren ze naar ons. Dus, eh, nou. Ja, hartstikke goed. <laughs> En ik had net al een eh, sms'je uit Duitsland en uit Londen. Dus, nou, misschien moet je even in je beste Duits nog even iets zeggen. Dat is wel leuk. Ja, dan... <laughs> je overvalt me nu een beetje. Ja, dat geeft niet. Ook een uh, eh, auch an herzlich willkommen nogmaals voor onze Duitse Zuhörer. And thank you for listening at eh, ZFM eh, Zandvoort for our English listeners. Nou, en Marco en Erik gaan helemaal internationaal, joh. Ja, mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Fijn dat je luistert. Wat doet het weer, Erik? Nou, ik heb net even gecheckt. En het is hier een beetje bewolkt aan het worden. Maar het goede nieuws is dat er geen regen gaat vallen. Dus tot vanavond 11 uur zie ik geen regen. Oké, en wat doet het verkeer? En vanaf 4 uur gaat het zonnetje schijnen, Marco. Ook nog? Ook nog, ja. Dus vanaf 4 uur is het weer een mooie, heldere hemel. En eh, ik zou zeggen, kom lekker naar Zandvoort, want er staan geen files. Nou, gewoon doorrijden dus. Gewoon lekker doorrijden en parkeren. Je kan ook altijd nog met de trein komen natuurlijk. Kan ook, of met de fiets, of gewoon lopen. Ja. Eh, als volgend nummer hebben we September in de regen. Dat is natuurlijk niet zo toepasselijk voor vandaag, want we hebben geen regen en het is geen september. Nee. En wie gaat dat doen die eh, september in de ring? het eh, Red Carlin Trio. Oké, komt-ie. Die vals, in de ja, Dat mag je toch niet? Nee, nee, echt niet. Nee, en het is natuurlijk door mijn grote vriend eh, Dave Brubeck eh, trio, is dit. Ja, ja. ja gaan we, komt regelmatig terug in onze show. Ja, omdat wij uh, grote fan zijn van alles wat Dave Brubeck heeft gemaakt. Ja, ja. net zoals Paul. welke Paul? Je weet wel, meneer Paul Kerk. Oh, ja. Ja. <laughs> en die heeft ook een heel toepasselijk nummer voor vandaag. Ja. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Sonny luistert. Sunny van Paul Carrick. Sonny, you smile at me and release the pain. Now the dark days are gone, the light days are here. My sunny one shine so sincere. sunny one so true. Sunny is origineel wel een jazznummer... maar deze is wel een beetje erg mainstream gemaakt, vind ik. Ah, Oké, maar moet kunnen toch? Moet kunnen, moet ja, kunnen, precies. zeker. Want we gaan nu wel naar echte eh, jazz. Maar dan wel op zijn eh, Zuid-Amerikaans. Jo. Ja. Nou, ik, is was over. er niet opgekomen, maar... Ehm, ieder continent heeft zijn eigen interpretatie van jazz. Ja. En uh, nou, Zuid-Amerikaans is natuurlijk een hele andere invloed in die jazz dan het Amerikaanse. Ik, ik, ben heel benieuwd. Volgens mij zit er een beetje samba-achtige dingen in. Eh. Ja, het, eh, het, nodigt een beetje uit om eh, sowieso te gaan dansen. Hè? Nou, dan gaan wij dat ook doen. de heupjes los, zeg ik. <laughs> en nou, ik vind het allemaal wel heel fijn dat jullie luisteren hoor. Ja. Dus, en het nummer heet All of Me en is van de Big Band Jazz de Mexico. take all of me Oh yeah, how can I? haunting all. Ba da ba da dee da ba da ba da ba da ba da ba da Ba da ba da da ba ba ya ba ba da ba da ba Ba da ba da dee da ba da ba da ba da sweet da ba da ba da ba da dee all. licht eh, Zuid-Amerikaanse klanken kwamen er zeker doorheen. En eh, aangezien we dan toch helemaal in, eh, in een beetje in, de, in Zuid-Amerika zijn... gaan we nog een, nummer van het continent spelen. dat heet Quiza Quiza van Elizabeth Mesa. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Eh, Zuid-Amerika, of niet? Nou, dat we er vanaf. <laughs> Jongen, jongen. Ongelooflijk. Nou, heel verrassend weer dit. Nou, zoals u ook van ons gewend bent, de laatste 20 minuten van onze show gooien we het altijd een beetje over een andere boeg. Dus we hebben nu een, ook weer een nummer klaarstaan van, van wie het eigenlijk niet verwacht dat hij ook in de jazz wat gedaan heeft. En dat is eh, Tony Bennett samen met eh, Lady Gaga. Nee, dat kan niet. Lady Gaga is toch van de pop? Ja, zou je wel verwachten, hè? Ja. Maar in dit geval uh, hebben ze samen een duet eh, gemaakt. Ja, en het is nog wel ook een nummer waar het uh, vanaf spettert. En het is The Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at eight. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. she does not like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. <laughs> and I definitely won't dish dirt with the rest of those That's why the lady is a tramp love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damn. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's, why the lady is a champ. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. <laughs> she goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. She likes the green, green grass, grass under her shoes. What can I lose? Cause I got no dough. Oh no? on you. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Nou. Wat een heerlijke muziek, Marco. Ongelooflijk, hè? Ja, goede combi die twee. Ja, zouden ze meer nummers zouden ze moeten opnemen, vind je niet? Ja, Volgens mij, maar daar moet je me even niet op afrekenen... hebben ze ook zelfs een, eh, een eh, cd opgenomen met uh, eh, duet. Nou, misschien moeten we er nog een keer wat van draaien. Ah, lijkt me een goed plan. Wat wel elke keer terugkomt in onze show... is natuurlijk de vriend van onze show. Ja, ja. Puur van Nederlandse bodem. Dennis van Aasen, de winnaar. De winnaar van de Voice of Holland. Ja. En die, die heeft een nummer uitgebracht. Het heet Modern World. En het origineel is van eh, Anouk. We gaan het nu uh, de laatste kwartiertje sowieso een beetje over eh, Nederlandse bodem gooien. Want zometeen hebben we ook nog een ander nummer van een Nederlands artiest. Beetje moeilijke naam heeft ze. Een beetje moeilijke naam, ja. <laughs> Dat klopt, het is echt een moeilijke naam. maar we gaan eerst terug naar de vriend van onze show, Dennis van Azen. Winnaar van The Voice of Holland met A Modern World. Crazy way to get your kicks They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. You tell her that she's beautiful and put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys, with someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense and hell, hell. days, adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head hell, hell modern world. I say hell to all your boys and girls. the color green. I say to what I've seen. And this modern world. Nederlandse muziek. Ongelooflijk, hè? Dennis van Aas. Ik ben absoluut fan. Hele jonge jongen met een prachtige... Nou, eigenlijk een jazz. Jazz en alla eh, Michael Bublé, denk ik wel een beetje. een beetje die stelde de Nederlandse Michael Bublé. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Hij gaat het theater in. <clears throat> Ja. Met, zijn show eh, Start Spreading the News. En het leuke ervan is, de première van zijn show... is op 28 september in de stad Schouwburg in Haarlem. Nou, wat leuk. Wat leuk. Nou, mocht die uitverkocht zijn en je wil het toch nog zien... speelt hij nog een keer in de buurt. En dat is op vrijdag 22 november in Beverwijk. Of de 30ste in Leiden. Ook nog. En in Muiden ook nog. Hij oh, zit hier wel in de buurt. Hij, zit, hij blijft hier in de buurt, ja. Dus eh, ik zou kijken van... Eh, eh, mocht het wat voor jullie zijn... kijk op Dennis van Aarsen met dubbels.com. En daar staat zijn hele... ja, agenda opzet. Ja, ik vind het leuk. Zo'n jonge jongen. Ja, ik ook. En we gaan ons best doen om hem een keer naar de uitzending te krijgen. Ja, nou dat zou helemaal mooi zijn. Ja, of die keer hier naartoe wil komen. Nou, ik ga gelijk vanmiddag eens eh, contact opnemen met zijn management. Goed plan, goed plan. Eh, zullen we maar gewoon doorgaan met muziek? Ja, volgende plaat zeg ik. Hmm. pretty baby with the cool shoes on give me fever like I've never ever known. You've just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you're making me feel, you really turn keep heel van hem. Ja, precies. <laughs> Oké. Nou, onze show zit er al bijna weer op voor vandaag, ja, eh, Erik. Ja, nou, nou man, Het heeft me weer erg veel... Eh, nou, ik heb er gewoon een hoop lol aan. Om dit energie doen. geeft En dat geeft onwijs veel positieve energie. Ja, en dadelijk lekker naar de markt. Ja. Eh, het is nog niet bekend wanneer wij weer op de radio zijn. Ik zou zeggen, houd het in de gaten op onze website www.jazzzandvoort.nl En dan jazz met drie zetten. Ja. En... Ehm, ja, nou, dan gaan we het langzaam een beetje afsluiten. Jammer Marco. We gaan ja, zo weer op. Ja, we gaan zo meteen even lekker naar de markt. Heerlijk. We gaan een beetje rondstruinen. een Beetje mensen kijken. Heerlijk. op het terrasje zitten. Ja. En we hebben dan nog, eh, om dit uur af te sluiten, hebben we nog een heerlijk nummer van Denna... Uh, Denna Krol? Oh. Nou, voor mij staat wat anders op mijn beeldscherm. <laughs> Maakt niet uit. Maakt niet uit. En om het helemaal af te sluiten en omdat we het zo vreselijk lekkere muziek vinden... is het nog een nummer van de Big Band Jazz, de Mexico. Nou, dus, eh, eh, lieve luisteraars, tot snel weer. Tot snel weer. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Geniet van de zondag, geniet van elkaar, geniet van de vaderdag. En geniet van het en, eh, tot snel weer. Tot snel. Tot ziens. Tot ziens. I think of you, and darling, I think of you day in and day out, day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awake, I wake with a tingle, one possibility in view, that possibility of me visiting you. Come rain, come shine. I meet you, and to me the day is fine the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can you see its love? Can there be any doubt when there it is? as he was running. There was no doubt in his mind to get to soaring. But the boot they met about so free and climbing. But that dread fear in his eyes as he was running. And the man in pride and chase, angry and seething. You know victory will come on his running. In the burning sun of that September morning. Anyone could see that soon the bow would break. The claim the dust was stake, but every man was soon to be And yes, justice tipped the scales into the angry chair. All the Django Rico pleading with his eyes, but not his voice. He was begging but they couldn't hear his plea as they were crying for a booty medal retribution dealing. Not that dime a dozen penalties for stealing. From the limited supply of what gives meaning to the up and down and to and fro of living.